zag ik jou daar in het zand. Dat was het moment dat ik mijn hart ik in je ogen kijk, voel ik dat ik voor jou bezwijk. Want ik weet dat jij voor